Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Apeldoorn heeft voor de hele stad een noodbevel afgekondigd. Op social media is opgeroepen om twee mensen te gaan bevrijden... die vastzitten vanwege het boerenprotest eerder deze week. In berichten staat dat zoveel mogelijk mensen naar het politiebureau moeten gaan. Rond dat bureau zijn vanavond extra veiligheidsmaatregelen. Met het noodbevel kan de politie in Apeldoorn wegen afsluiten en samenscholingen verbieden. De burgemeester waarschuwt, verstoring van de openbare orde en veiligheid wordt niet toegestaan. Morgenochtend om 11 uur vervolgen de PVV, VVD en BBB hun gesprekken met informateur Ronald Plasterk. Grote afwezige vanavond was Pieter Omtzigt. Wilders zei na afloop dat hij het een goed gesprek vond en dat hij hoopt dat Omtzigt er morgen wel bij is. NSC heeft laten weten dat dat niet het geval is. Grote kans dat je binnenkort geen advertenties van loodgieters meer tegenkomt als je aan het googelen bent. Google gaat daar namelijk mee stoppen, zodat mensen niet meer de dupe worden van oplichters die veel te veel geld vragen en vaak slecht werk leveren. Drie kinderen hebben vanmiddag in Eindhoven een handgranaat gevonden in een speeltuin. Volgens de politie was het een echt en modern exemplaar. De kinderen herkenden hem direct. We waren gewoon verstoppertje stoppertje aan het doen. Alleen toen vond hij met zijn voet, zag hij iets hij met zijn voet had en bleek een handgranaat te zijn. Ja. Ik herkende gewoon de vorm. Ik zag dat het een beetje groen was. Dus hij is eh, een ehm, beetje van afstand blijven wachten en wij twee zijn gewoon ja, de, politie, gaan zoeken. Ja. Het is eh, niet duidelijk of de granaat op scherp stond. De handgranaat is weggehaald door de explosieve opruimingsdienst. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het droog. Het kan zelfs een beetje vriezen. Morgen vanuit het zuiden wat regen. En in de middag is het 1 tot 5 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.